Goedemorgen, ik ben Dielke Deertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Je vakantie kan wel een booster gebruiken. Want je hebt straks zo'n boosterprik nodig om nog te kunnen reizen naar andere landen in de EU. Vanaf 1 februari mag je laatste coronaprik maximaal 9 maanden oud zijn. Heeft demissionair minister De Jonge afgesproken met zijn collega's uit andere landen. Als allerlei landen beperkende maatregelen op gaan leggen, hoe begrijpelijk ook... als ieder daarvoor zich zijn eigen beperkingen bedenkt... Ja, dan betekent dat voor mensen in Europa dat het reizen moeilijker wordt. En daar zouden we zomaar last van kunnen krijgen. Zeker als we bijvoorbeeld ook allerlei eigen regels worden gesteld rondom het boosteren. Eh, de geldigheid van vaccinatie eh, moeten we echt één afspraak over maken, niet ieder voor zich. En de negen maanden die de commissie daar heeft voorgesteld is gewoon een goede afspraak. Gisteren kwam er nog veel kritiek vanuit reisorganisaties. Die zijn bang dat mensen hun vakantie cancelen... omdat er in elk land weer andere coronaregels zijn. De jongen hoopt dat het nu wat overzichtelijker wordt, al baalt hij natuurlijk wel. En niemand had in dit scenario terecht willen komen en toch zitten we er. En dat betekent dat we ook weer samen op moeten trekken om er weer uit te komen. Meer dan 4 miljoen maaltijdbezorgers krijgen straks mogelijk een contract. Volgens het AD komt het Europees Parlement met het voorstel om bedrijven te verplichten zulke flexwerkers in dienst te nemen, zodat ze een fatsoenlijk loon krijgen en worden doorbetaald bij ziekte. Het duurt nog wel minstens twee jaar voordat het zover is. De koning gaat niet naar de Olympische Spelen in China. Volgens demissionair minister Knapen heeft dat te maken met corona. Als buitenlandse fans vanwege de pandemie niet welkom zijn... is het volgens hem een vreemd beeld als er voor één fan een uitzondering wordt gemaakt. Ook al is die fan dan de koning. De politie heeft drie mannen opgepakt voor antisemitische muurschilderingen in Rotterdam. Op de schilderingen was een karikatuur van voetballer Steven Berghuis... die deze zomer overstapte van Feyenoord naar Ajax. Hij was te zien gekleed als een gevangene in een natiekamp met een jodenster. De opgepakte mannen zijn in de 40. En Steven Berga scoorde gisteren trouwens nog voor Ajax. De club heeft ook zijn laatste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League gewonnen. Tegen Sporting Portugal werd het 4-2. Het weer, af en toe zon, het waait wel behoorlijk en het wordt 6 of 7 graden. Morgen meer wolken, soms een bui en ietsje kouder. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Woningcorporaties maken zich zorgen over commerciële projectontwikkelaars... die sociale huurwoningen bouwen. Volgens koepelorganisatie EDES zijn corporaties aan allemaal regels gebonden... bijvoorbeeld over maximumhuur, huisvesting van asielzoekers... en commerciële partijen niet. De vreemdelingenpolitie heeft jarenlang telefoongegevens van vaak onschuldige asielzoekers vergeleken met strafrechtelijke informatie, meldt NRC. Dat project is stilgelegd omdat het in strijd was met de privacywet. En de nieuwjaarsduik bij Scheveningen gaat opnieuw niet door met het oog op corona. En ook de duiken in Zandvoort en Bloemendaal aan zee zijn geschrapt. Dan het weer van tijd tot tijd zon, tot de avond droog.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 Weerspiegelt in niets van ons allebei. Dan lopen we vlak. nachten. Naar de bergen met hun wonderen machten. Oh, het is op mijn oren zaad zilveren klokjes horen. Die al jubelen door het dal de lente brengen overal. Liedje, met het wonderen melodietje, uit het land der bergen liedje, al die pracht van het heelal.